8 uur. Door met het NOS-journaal. Met technische snufjes wil minister Dekker het naar binnen smokkelen van spullen in gevangenissen tegengaan. Hij denkt aan apparatuur op gevangenismuren die alarm slaat als er iets overheen wordt gegooid... en een stoorzender voor het gsm-telefoonverkeer. De technieken zijn een aanvulling op de bestaande toegangscontroles... waarbij soms röntgenapparatuur en speurhonden worden ingezet. Iraanse schepen hebben geprobeerd een Britse olietanker tegen te houden in de Perzische Golf. Dat zegt het Britse ministerie van Defensie. Een oorlogsschip van de Britten zou de Iraniërs hebben weggejaagd. Iran ontkent de aanval. Het is al weken onrustig in de regio. Zo werden er aanslagen gepleegd op vier olietankers, volgens de VS, door Iran. Nederland denkt erover een fregat te sturen dat mee moet helpen een vrije doorvaart te garanderen in het gebied. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil dat drugscriminelen voortaan de kosten betalen voor het ontmantelen van ecstasy-labs en hennepkwekerijen. Dat zegt hij in de Telegraaf. Verder wil hij dat het verboden wordt om bepaalde chemicaliën te bezitten of te vervoeren. En ook pleit de minister voor minder festivals, zodat bezoekers beter op drugs gecontroleerd kunnen worden. In de jachthaven van Hellevoetsluis zijn afgelopen nacht vier plezierboten uitgebrand. Een vijfde boot en een steiger raakten beschadigd. De brand brak aan het begin van de nacht door nog onbekende oorzaak uit. Niemand raakte gewond. De gemeente Hellevoetsluis gaat vanochtend roetdeeltjes opruimen. De Amerikaanse golfkust kant met noodweer. De stad New Orleans is deels overstroomd door de zware regenbuien. In de staten Louisiana, Texas en Mississippi komt daar zaterdag mogelijk nog een orkaan bij. Het zou de eerste zijn van dit seizoen. De gouverneur van Louisiana heeft inmiddels de noodtoestand uitgeroepen. Het weer vandaag bewolkt, af en toe zon. Later neemt in het binnenland de kans op buien weer toe, mogelijk met onweer. En het wordt 20 tot 25 graden. Ook morgen wat buien en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files op de A22 richting Beverwijk. Voor Beverwijk 3 kilometer A208. Haarlem richting Velsen voor de aansluiting met de A22.